Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In een park in Os is een monument onthuld voor de vier kinderen... die precies een jaar geleden omkwamen bij het ongeluk met een stint. De elektrische boldenkar met de kinderen erin werd gegrepen door een trein. Ossenaren hadden aangegeven dat ze behoefte hadden aan een plek van troost... en om bloemen te leggen. De onthulling van het monument was tijdens een herdenking. De vader van het gezin dat twee dochtertjes verloor... en van wie een derde gewond raakte bedankte iedereen voor de steun die hij heeft ontvangen. De Orde van Advocaten noemt het aanbod van advocaat Peter Schouten uit Breda... om kroongetuige Nabil B. te verdedigen zeer moedig. Woensdag werd de advocaat van B. Dirk Wiersum doodgeschoten. Een woordvoerder van de Orde zegt dat het goed is om te zien... dat advocaten nog steeds bereid zijn om een kroongetuige bij te staan. De zittingen volgende week in de zaak tegen de bende zijn niet openbaar... Pers en publiek worden geweerd na de moord op advocaat Wiersum. De rechtbank zegt dat de gevolgen van de gebeurtenis nu nog niet te overzien zijn. De Duitse regering trekt de komende jaren 54 miljard euro uit... zodat Duitsland de klimaatdoelen van 2030 haalt. Er komt onder meer een CO2-heffing gekoppeld aan een nationale handel in emissierechten. Ook worden brandstof en vliegreizen duurder... En vanaf 2025 komt er ook een verbod op de productie van verwarmingssystemen op olie. De aankondiging valt samen met protesten in heel Duitsland voor meer klimaatmaatregelen. En burgemeester de Blasio van New York is niet meer in de race voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij wilde de democratische kandidaat worden, maar was niet populair genoeg om het op te nemen tegen de grootste kanshebbers voor de democratische nominatie. Joe Biden, Bernie Sanders en Elizabeth Warren. De Blasio gaat verder als burgemeester van New York. Maar sinds zijn gooi naar het presidentschap is zijn populariteit flink gedaald. Het weer nog. Vanavond en vannacht helder en lokaal is er kans op mist. Morgen overal zonnig en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het staat onder meer vast aan de noordkant van Amsterdam door een ongeluk op de A7 vanuit Horen. Tussen Purmerend Zuid en de afritzaandijk heb je een half uur vertraging na dat ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A10, de ring van Amsterdam, heb je 10 minuten oponthoud voor Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan. En het is druk op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen. Ook daar is een ongeluk gebeurd en er is één rijstrook dicht. De vertraging loopt inmiddels op tot meer dan een uur. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag moet je rekening houden met 20 minuten vertraging tussen de knooppunten De Hoek en Burgerveen. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam is het druk voor de aansluiting met de A10. Daar heb je een kwartiertijdverlies. En op de N522 Belmermeer richting Amstelveen heb je een half uur vertraging. Het rijdt daar langzaam tussen de aansluiting met de A2 en Amstelveen.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 me something to dance to. journey into sound. This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day, day, day, day, day, day, day. happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.